Vijf uur. Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. De politie in Australië heeft twee huizen doorzocht... in verband met de terreuraanslag in Christchurch. Bij die aanslag op twee moskeeën kwamen 50 mensen om het leven. De huizen staan in de deelstaat New South Wales. Een van de woningen zou van de zus van de 28-jarige terrorist zijn... maar de politie wil dat niet bevestigen. Volgens de New Zealand Herald wil de dader zichzelf gaan verdedigen in de rechtbank... Hij wordt aangeklaagd voor moord, maar waarschijnlijk komen er meer aanklachten bij. Bij een treinongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn 24 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De trein vervoerde goederen, de slachtoffers reden als verstekelingen mee. Onder de slachtoffers zouden vooral kinderen zijn. Gevreesd wordt dat het dodental nog op zal lopen. Niet alle wagons zijn al geborgen. Het is het derde treinongeluk in de Democratische Republiek Congo in een maand tijd... Afgelopen maand kwamen nog vijf mensen om het leven... bij een ongeluk met een passagierstrein. De waterschapsbelasting is de afgelopen vier jaar met 9 gestegen. Volgens het CBS komt dat doordat de waterschappen meer geld kwijt zijn aan onderhoud. Ook wordt er geld gereserveerd voor toekomstige investeringen. De hoogte van de waterschapsbelastingen verschilt per regio. De Australische senator Fraser Anning, die een jongen een klap in het gezicht gaf... heeft daar geen spijt van... De 17-jarige jongen sloeg tijdens een tv-interview een ijsstuk op het hoofd van de senator. Die reageerde daarop door de tiener in het gezicht te slaan. Iets wat zijn moeder al lang geleden had moeten doen, zei Enning. De nationalistische senator kreeg dit weekend veel kritiek... omdat hij in een tweet suggereerde dat de aanslag in Christchurch... het gevolg is van mislukt immigratiebeleid. Een petitie om de senator uit het parlement te krijgen... is al door ruim een miljoen mensen getekend. Het weer, vannacht veel buien, mogelijk met hagel en onweer. Overdag meer zon, maar er blijft kans op een lokale bui. Het wordt erbij een graad of 9. In de nacht van maandag naar dinsdag klaart het op... en kan het zelfs een graadje gaan vriezen.